Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Pakistan is premier Khan weggestuurd door het parlement. Een kleine meerderheid steunde een motie van wantrouwen ingediend door de oppositie. Kaan vocht tot het laatste moment om aan te blijven. Hij stuurde aan op ontbinding van het parlement en nieuwe verkiezingen... om de motie van wantrouwen te ontlopen. Maar het Hoge Rechtshof stak daar een stokje voor. De oppositie wilde van Kaan af omdat hij zijn belofte om een nieuw Pakistan te stichten niet waar kon maken. Maandag kiest het parlement een nieuwe premier. Een dag na de Russische luchtaanval op het treinstation in Kramatorsk... lijkt de animo onder burgers om de stad te verlaten minder te worden. Honderden burgers probeerden op een andere manier de Oost-Oekraïnse stad te verlaten... vooral met de bus. Maar die bussen vertrokken half leeg, zegt de burgemeester van Kramatorsk tegen de New York Times. Gisteren stonden 4000 burgers te wachten op een trein toen Russische raketten insloegen op het station. Daarbij kwamen zeker 52 mensen om het leven. Xandra Velsenboer heeft voor een stunt gezorgd op de WK Short Track in Montreal. Ze pakte de wereldtitel op de 500 meter en is daarmee de opvolgster van Suzanne Schulting... die door een positieve coronatest haar titel niet kon verdedigen. Jara van Kerkhoff pakte het brons. Eerder op de avond had Xandra Velsenboer ook al de finale van de 1500 meter geschaatst. Daarin eindigde ze als zesde. In de eredivisie heeft Ajax een krappe overwinning geboekt op Sparta. De Amsterdammers kwamen in eigen huis op achterstand, maar wonnen uiteindelijk met 2-1. Degradatiekandidaat Fortuna Sittard pakte een punt dankzij een 1-1 gelijkspel in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht. En FC Twente won in Nijmegen met 2-0 van NEC. Het weer. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Minima tussen 0 en 4 graden.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 106.9 ZFN presidentje gaat de wereld redden. Dus blijf jij nou voorlopig maar klein. Want als al die grote mensen net zo zouden denken, denk ik dat de wereld zoveel mooier zou zijn. Papa, waarom huilt dat meisje zo? kan ik er niet heen om haar te troosten? en mama als ik bang ben in de nacht. Maar wie het zij om bij in bed te mogen? Ik vertel je lang niet alles. Nee, nu nog even niet. Want dan blijf je nog wat langer. Zo naïef, Mijn kleine presidentje gaat De blijf jij nou voorlopig maar klein? Want als al die grote mensen net zo zouden denken, denk ik dat de wereld zoveel mooier zou zijn. En als je later groot bent niet meer leunt op mij Dan hoop ik dat je diep van binnen hetzelfde blijft Mijn kleine president gaat de wereld redden oh, Dus blijf jij nou voorlopig maar klein Blijf jij nou als al die grote mensen Net zo zouden denken de wereld zoveel mooier zou zijn. De wereld zoveel mooier zou zijn. Dat de wereld zoveel mooier zou zijn. Zoveel mooier. Zoveel mooier. Dan denk ik dat de wereld zoveel mooier zou zijn. You work all week long. work your fingers to the bone. Friday's end.